Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Koenders vindt dat Rusland een riskant spel speelt in Syrië. Volgens hem bestaat de kans dat het conflict zich door de Russische inmenging verscherpt... met gevolgen voor de hele regio. Koenders zegt dat Rusland luchtaanvallen uitvoert op islamitische staat... maar tegelijk ook de gematigde oppositie bestrijdt. De minister hoopt dat Rusland, de VS, de EU en landen in de regio... alsnog afspraken maken om het conflict aan te pakken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft er vertrouwen in dat staatssecretaris Dijkhoff niet opnieuw een gemeente zal dwingen om vluchtelingen op te vangen. Zoals hij dat eerder deze week deed in het Drentse Oranje. VNG-voorzitter Van Zanen heeft dat gezegd na het overleg met Dijkhoff. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb zei na dat overleg dat hij diep respect heeft voor de staatssecretaris en dat het tekort aan opvangplekken een landelijk probleem is. In het overleg is afgesproken dat het Rijk en de gemeente het komende half jaar gaan proberen om 10.000 vluchtelingen met een verblijfsstatus van asielzoekerscentra over te plaatsen naar gemeenten. Op die manier komen bedden vrij voor de stroomvluchtelingen die nu naar Nederland komt. Drie, drie nieuwe tankauto's spuiten van brandweerkorpsen op de Veluwe mogen de weg niet op van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De brandweerauto's zijn gebouwd voor het bestrijden van natuurbranden op de Veluwe, maar door het gewicht komen ze vast te zitten. De fabrikant gaat de auto's die 300.000 euro per stuk kosten aanpassen. Tot die tijd werken de brandweerkorpsen in Oene, Putten en Wapenveld met hun oude voertuigen. Het weer in het midden van het land vrij veel zon, elders meer wolkenvelden en het is 16 graden. Morgen in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen zon. Smiddags wordt het 15 graden en ook zondag nog volop zon. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Maars en Nieuwegein 4 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam is er veel vertraging na een ongeluk in de noordtunnel. De tunnel is dicht, ligt een gekantelde vrachtauto. Bergen gaat waarschijnlijk tot drie uur vanmiddag duren. Omrijden kan het verkeer via Dordrecht.